Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Omroep Ongehoord Nederland kan voor de derde keer een boete krijgen van de NPO. Heeft te maken met het tweede seizoen van het televisieprogramma Ongehoord Nieuws. In die show zou de journalistieke code regelmatig zijn overtreden. Die code bepaalt dat informatie betrouwbaar en gecheckt moet zijn. De NPO noemt geen concrete voorbeelden van wat Ongehoord Nederland precies verkeerd zou hebben gedaan. De omroep krijgt twee weken de tijd om te reageren op de boete. In Brabant weer licht. Tienduizenden huizen in de buurt van Tilburg zaten net even zonder stroom. En ook de Efteling zat zonder elektriciteit. Attracties kwamen stil te staan en bezoekers werden er soms met ladders uitgehaald. We hebben de monorail waar eh, gasten echt met een trappetje eh, naar beneden hebben eh, moeten klimmen. dat is gebruikelijk daar. Die procedure is ook bekend. de Python is op de lift ontruimd. En de meeste attracties zijn gewoon in het station ja, ontruimd. Dus op een veilige manier. Inmiddels kunnen bezoekers weer terug in Joris en de Draak in de Droomvlucht. Want alles doet het weer. Volgens de net netbeheerder ontstond de storing tot door een kortsluiting. Het is nog niet bekend waarom het op zoveel plekken misging. Het is een spannende dag voor voetballiefhebbers. In veel landen is het de laatste dag dat er spelers verhandeld kunnen worden. En dan veranderen er altijd veel voetballers van club. Vannacht gaat de markt op slot. Dan kunnen spelers pas in de zomer weer van club wisselen. Hoge werkdruk en vaker stress als je aan het werk bent. Op een kantoor in Amstelveen hebben ze iets bedacht om daar wat aan te doen. Medewerkers mogen tegenwoordig hun hond meenemen naar het werk. En er lopen er nu een stuk of twintig rond, is te horen bij Hart van Nederland. Ja, kom maar. Oh, lekkere jongen. Het is ook gewoon heel erg leuk dat je iedereen eh, heel enthousiast is en eh, even haar komt aaien, aandacht heeft. Ik vind het echt superleuk. Het helpt ook even ontspannen na een stressvolle meeting, even knuffelen. Het gaat het iedereen aan. Het zorgt dus voor wat ontspanning en positiviteit tijdens je werk. En de honden worden wel van tevoren gecheckt of ze niet te druk zijn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Het blijft een paar graden boven nul. Morgen een redelijk stevige wind. Het is bewolkt en er vallen buien. Temperaturen dan tot een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roedevaartsveen 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere voor Eemnes 10 minuten. De N200 242 Alkmaar richting Middenmeer.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 De Nederlandse publieke omroep wil voor de derde keer een boete opleggen aan Ongehoord Nederland. In het programma Ongehoord Nieuws wordt nog steeds de journalistieke code stelselmatig overschreden, zegt de NPO. En de stroom is weer terug in Midden-Brabant. Halverwege de middag ontstond er een grote storing, waardoor er ruim 38.000 huishoudens zonder stroom zaten in en rond Tilburg. En ook in de Efteling vielen de attracties uit. Het weer, morgen is bewolkt en er valt er verspreid over het land een bui. Het gaat flink waaien en het wordt 6 tot 8 graden. ZFM. gedaan, maar dit is Gods geschenk.